Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Sociale werk minder gaan betalen per arbeidsgehandicapte. Bovendien komen nieuwe werknemers met een beperking helemaal niet meer in aanmerking voor subsidie. De sociale werkplaatsen moeten dat opvangen door efficiënter te werken, maar de rek is eruit, zeggen ze. Het oplopende tekort komt terecht bij de gemeente. Die sprongen in 2014 al voor 43 miljoen euro bij. Dat komt dit jaar uit op 190 miljoen de koepel van sociale werkplaatsen pleit ervoor om de bezuinigingen terug te draaien. De slachtoffers van de aanrijding bij Pinkpop die zaten op een onverlichte weg, zeggen twee ooggetuigen. Een taxichauffeur heeft het groepje gisternacht zien zitten, deels in de berm, deels op de weg. Een dj bevestigt zijn verhaal in het AD. Bij de aanrijding vielen doden en drie mensen raakten zwaar gewond. De bestuurder van het busje wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Een grote brand in Barneveld in Gelderland heeft een loods op een industrieterrein verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak is nog onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens Omroep Gelderland werden er kleding en meubels opgeslagen in de loods. In Miami is een bekende Amerikaanse rapper doodgeschoten. 20-jarige XXX Tentation werd in zijn auto van dichtbij geraakt. Over de toedracht van het schietincident is niets bekend. XXX Tentation brak vorig jaar door. Hij had meer dan 8 miljoen volgers op Instagram en ruim 5 miljoen op YouTube. Formule 1-team Red Bull Racing stopt de samenwerking met Renault. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe gaat het team van Max Verstappen verder met een motor van Honda. De samenwerking met Renault kwam afgelopen jaren steeds verder onder druk te staan.